Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer steunt de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Premier Rutte herhaalde dat het kabinet een verantwoord risico neemt en een meerderheid is het met hem eens. De PvdA steunt het beleid voor het eerst niet. Volgens partijleider Ploemen zijn de besmettingscijfers te hoog voor versoepelingen. De PVV vindt juist dat er meer mogelijk moet zijn, met name op terrassen in de open lucht. Verder waren er kritische vragen over de eigen bijdrage... die mensen vanaf 1 juli moeten betalen voor een toegangstest. Minister De Jonge benadrukte dat die bijdrage van 7,50 euro... alleen geldt bij grote evenementen. Het lijkt erop dat de Russische oppositieleider Navalny is overgebracht naar een regulier ziekenhuis. Dat valt op te maken uit een brief van zijn artsen die Navalny oproepen om zijn hongerstaking nu te beëindigen. Navalny zit gevangen en heeft ernstige klachten aan zijn rug en benen... maar mocht zijn eigen artsen niet zien. Hij werd behandeld door gevangenisartsen. Zijn overplaatsing naar een gewoon ziekenhuis lijkt het gevolg van de betogingen van deze week. In een verklaring prijst Navalny de duizenden mensen die voor hem de straat op gingen. Langs de A29 ten zuiden van Rotterdam heeft een automobilist de winkel van een tankstation geramd. Dat gebeurde bij Land. De auto en de pui van de winkel zijn zwaar beschadigd. Volgens de politie gaat het om een ongeluk waarbij niemand anders betrokken was. De automobilist zou door de brandweer uit de auto zijn bevrijd. Over zijn of haar toestand is verder niets bekendgemaakt. In de eredivisie is vanavond één duel gespeeld, namelijk de inhaalwedstrijd Ajax-FC Utrecht. Het werd 1-1. Door het puntverlies is de kans kleiner geworden dat Ajax zondag de 35e landstitel behaalt. Waarschijnlijk moeten de Amsterdammers daar nu een week langer op wachten. Het weer. Vannacht vrij helder met landinwaarts kans op een paar graden vorst. Ook komen er wat mistbanken voor. Overdag flink wat zon en opnieuw niet warmer dan zo'n 10 tot 13 graden.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 Je weet wat ik wil en je wilt dat net zo graag We staan bij elkaar en nu is het nog stil, maar bij iedereen brandt de vraag. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus Ik ben op weg naar de horizon. morgen is daar. En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag. Kan het ook anders, ik heb niks om handen vandaag. Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus graag. held you there you love somebody, set them free. That's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.